Kasper Meijer met het NOS Journaal. Europa is het snelst opwarmende continent en er is een duidelijk verschil tussen het natte westen en het extreem hete en droge oosten. Dat staat in het jaarlijkse rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. 2024 was het warmste jaar wereldwijd. En ook Europa kreeg in bijna de helft van het continent te maken met recordtemperaturen. Sinds de jaren 80 warmt Europa twee keer zo snel op als het wereldwijde gemiddelde. Dit wordt deels verklaard door de snelle opwarming van de Poolregio... die voor een stuk onderdeel is van het Europese continent. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn bijna 61.000 ondernemers gestopt met hun bedrijf. Het is een toename van 37 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Kamer van Koophandel is het de snelste stijging van het aantal stoppers in tien jaar tijd. Het gaat voornamelijk om ZZP'ers, omdat de Belastingdienst nu controleert op schijnzelfstandigheid. Veel ZZP'ers moeten in dienst gaan omdat ze hetzelfde werk doen als werknemers met een contract... en dus niet als zelfstandigen worden gezien. De man die gisteren op Curaçao werd aangehouden in verband met de moord op Peter R. de Vries... is op dit moment onderweg naar Nederland. De 39-jarige man zat al in de gevangenis op Curaçao... vanwege betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij op het eiland. Vermoedelijk gebruikt hij in zijn cel een telefoon... om de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries aan te sturen. Er zijn tot nu toe zes mannen veroordeeld vanwege de moord. Gebruikers van Instagram en Facebook krijgen deze week een melding... dat hun openbare data gebruikt gaat worden voor het trainen van kunstmatige intelligentie... Het gaat om openbare data als online berichten en geplaatste reacties.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 Pongan por ti, por mí, por ti, por mí. por ti, por mí. por ti, por mí, por ti, por por por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Eh? Que tal la esquina hasta sonaría. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina sonaría.